Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nicolien van Vroonhoven wil geen lijsttrekker worden van NSC, heeft ze vanavond bekendgemaakt. De fractie van de partij koos van Vroonhoven unaniem als de opvolger van Pieter Omtzigt, die NSC oprichtte. In een verklaring zegt Van Vroonhoven dat ze zich niet voor de volle 100% kan inzetten. Ook de huidige manier van politiek bedrijven is haar, naar eigen zeggen, niet in de koude kleren gaan zitten. Van Vroonhoven blijft wel aan als Kamerlid. Wie de lijsttrekker van NSC wordt bij de komende verkiezingen is nog niet bekend. De Franse president Macron dringt erop aan dat Iran terugkeert naar de onderhandelingstafel... om een akkoord te bereiken over het Iraanse atoomprogramma. Dat zei Macron in een telefoongesprek tegen de Iraanse president Pezeshkian. De Franse president noemt het de enige weg naar de-escalatie. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei vandaag... dat de onderhandelingen met de VS niet te rechtvaardigen zijn... nu Israël Iraanse steden aanvalt. Iran zal de komende uren zware en verwoestende aanvallen uitvoeren op Israël... heeft het land aangekondigd via de staatstelevisie. Israël waarschuwde Iran eerder om geen raketten meer af te vuren. Afgelopen nacht vonden er ook Iraanse bombardementen plaats... en daarmee kwamen drie mensen in Israël om het leven. In Iran zijn vanavond nieuwe Israëlische aanvallen gemeld. Onder meer bij de hoofdstad Teheran en de stad Tabriz in het noordwesten. In de zuidelijke provincie Bushir zouden grote gasvelden zijn aangevallen. En in de havenstad Kangan werd een raffinaderij getroffen. De man die in de Amerikaanse staat Minnesota twee lokale politici heeft beschoten... had in zijn auto een lijst liggen met bijna 70 potentiële doelwitten. Dat zeggen lokale autoriteiten tegen CNN. Op de lijst stonden niet alleen politici, maar ook abortusaanbieders en voorstanders van abortus. Dan nog het weer in het oosten en zuiden nog een enkele bui. In het Limburg kan het flink onweren.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 Drunk on my Look at my king, dressed in red. I go, I go I bet you five dollars he'll now, now. I go, I go my my my my my something like this. like this. Looks a little bit like I can't miss. Hey, this is what you call a bad bitch. What? This is what you call a bad bitch. Looks a little something like this. Did this, Like this. Did this, Like this. Did this, Like this. Did it. Like this. Looks a little something like this. damn this. Hey, this is what you call a bad bitch. What? This is what you call a bad bitch. Looks a little something like this. Looks a little bit like I can miss. Hey, this is what you call a bad bitch. What? This is what you call a bad bitch. Looks a little something like this. Looks a little bit like I can miss. Hey, this is what you call a bad bitch. What? This is what you call a bad bitch. Looks a little something like this. stick, it hit lava like bricks. Get thick when in a mix, stick, it hit lava like bricks. Get thick when in a mix, stick, it hit lava like bricks. Get thick when in a mix, stick, it hit lava like bricks. Get thick when in a mix, stick, it hit lava like bricks. Get thick when in a mix, stick, it hit lava like bricks. Get thick when in a mix, stick, it hit lava like bricks. Get thick when in a mix, stick, it hit lava like bricks. Get thick when in a mix, stick, it hit lava like bricks. Hit doubles like bricks get thick when in a mix they kick. Hit doubles like bricks get thick when in a mix Hit doubles like bricks get thick when in a mix Hit doubles like bricks, bricks, bricks, bricks, bricks.